uur. Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. In de stad waren 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen. En dat lijkt redelijk gelukt. In andere steden waren wel incidenten. In Manchester zijn bijna 50 plunderaars opgepakt. In Nottingham werden relschoppers gearresteerd nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Leicester, Liverpool, Birmingham en Wolverhampton zijn tientallen mensen aangehouden. In navolging van Amerika en Europa lijken ook de beurzen in Azië wat uit het dal te klimmen. In Japan, Zuid-Korea, China en Hongkong begon de handel met 1 tot enkele procenten winst. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken liet gisteren weten dat de rente de komende twee jaar laag blijft. In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in eigen zak hebben gestoken. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector. Eerder vertrok al een topambtenaar van president Rousseff en de Braziliaanse minister van Transport na beschuldigingen van corruptie. In de Chileense hoofdstad Santiago is een protest van tienduizenden scholieren en studenten uitgelopen op rellen. Toen jongeren begonnen met het in brand steken van auto's en het plunderen van winkels, greep de politie hard in. In Chili demonstreren studenten al twee maanden. Ze eisen meer geld voor onderwijs. In het meer Lake Tahoe in Californië is het lichaam gevonden van een duiker die al 17 jaar was vermist. Doordat de man een wetsuit droeg en het water een temperatuur had van een paar graden boven nul, was het lichaam goed geconserveerd. De duiker is in 1994 waarschijnlijk overleden door medische problemen of door een mankement aan zijn uitrusting. Het weer in de noordelijke helft veel bewolking en een paar buien. In het zuiden droger en wat zon. Het wordt 17 graden tot 20 graden.